te doorstaan. De AEX in Amsterdam sloot afgelopen dag van de aardbevingsschade in Groningen komt in handen van een nieuwe regionale organisatie. De NAM doet per 1 januari een stap terug. Er is veel kritiek op het aardgasbedrijf, onder meer omdat het het gevaar van de gasboringen te lang zou hebben gebagatelliseerd. Het weer vanuit het zuiden trekt een regengebied over het land. Het is een graad of 12. In de ochtend trekt de regen weg en klaart het op. Wel vallen er een paar buien en dat wordt zo'n 15 graden.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 In een interview met Zakenblad Quote zei hij dat vragen over zijn vertrek suggestief zijn. En hij zei dat hij bij KLM was gekomen om iets te veranderen en dat hij daar nog maar net mee begonnen was. Eurling zei verder dat hij van plan was aanwezig te zijn bij de honderdste verjaardag van het bedrijf over vijf jaar. Afgelopen avond maakte KLM bekend dat Eurlings per direct wordt vervangen door de tweede man van het bedrijf, Pieter Elbers. Dat zou een beslissing zijn geweest van de Raad van Commissarissen in goed overleg met Eurlings. In de VS groeit de roep om een reisverbod voor landen waar ebola heerst. Een aantal republikeinse congresleden vindt dat reizigers uit die landen tijdelijk niet moeten worden toegelaten. Het gaat om zo'n 200 reizigers per dag. Volgens hen zijn de controles op de luchthavens in de VS niet genoeg. De eerste besmetting met ebola in de VS werd vastgesteld bij een reiziger uit Liberia. Twee verpleegkundigen die de man bijstonden raakten besmet met het virus. Gezondheidswerkers zijn juist fel tegen een reisverbod, omdat dat ook reizen van hulpverleners en de toevoer van hulpgoederen bemoeilijkt. Bovendien proberen reizigers mogelijk clandestien het land toch binnen te komen en omzeilen ze zo de controles. De ziekte kan daardoor op termijn juist een grotere bedreiging vormen. Staalproducent Netstaal uit Alblasserdam heeft uitstel van betaling gevraagd, omdat het bedrijf zijn schuld